5 uur. Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Het aantal coronabesmettingen is niet zo hard gestegen als vorige week. Afgelopen week waren er wel meer positieve tests... maar het steeg niet meer zo explosief als de weken voor, zegt het RIVM. Toen waren de coronacijfers verzestvoudigd... en raakten vooral jongeren besmet tijdens het uitgaan. Dat gebeurt nu volgens het RIVM stukken minder. We zien heel duidelijk het effect eh, van, eh, van de weer aangetrokken eh, maatregelen... want we zien nu veel minder besmettingen die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld horeca en feesten en evenementen. Het ging afgelopen week vooral fout met visite thuis. In de ziekenhuizen is het ook drukker geworden. Een week geleden lagen er nog iets meer dan 200 coronapatiënten in het ziekenhuis, nu ruim 400. Ze hebben 10 minuten in een capsule gezeten, waarvan drie in de ruimte. Multimiljardair Jeff Bezos en de Nederlander Oliver van 18... die nu de jongste mens ooit in de ruimte is. Iets na drieën vanmiddag onze tijd vertrokken ze. 5, 4, command engine start. 2, 1. Ze vlogen na 106 kilometer hoogte. Als je heel goed luistert, dan hoor je hoe ze reageren vanuit de ruimtecapsule. Oh, wow, wow, wow. you. just look out the window. Holy shit God. Oh, wow. En nu zijn ze weer terug op aarde. Olivers vader was de eerst betalende klant van het commerciële ruimtevaartbedrijf van Jeff Bezos. Hoeveel miljoenen hij betaalde voor de ruimtereis is niet bekend. En het offerfeest is vandaag begonnen. En net als vorig jaar kon de dag niet als normaal beginnen met een gebed in een volle moskee. Daarom verhuisden 500 moslims in Amsterdam naar buiten op een voetbalveld om te bidden. We hadden gehoopt dat we dit jaar gewoon normaal weer feest konden hebben. Maar het zit er helaas niet in. Eh, hoe ziet de, de rest van de dag eruit? Zo, van de familie gaan we met z'n allen ontbijten. Even veel suikers naar binnen werken. En uh, volgens gaan we lekker eh, onze schaap ophalen. Het offerfeest is een van de belangrijkste feestdagen in de islam. Het weer blijft nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder en koelt het af naar 10 tot 15 graden. Morgen zonnig en ietsje warmer, dan wordt het 22 tot 26 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het verkeer rijdt langzaam over de A2 vanuit Amsterdam naar Den Bosch. Bij Utrecht Centrum staat een kapotte auto.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 Her name is Lola. She was a showgirl, but that was 30 years ago when they used to have a show. Now it's a disco, but not for Lola. Still in the dress she used to wear, faded feathers in her hair.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 puin wordt opgeruimd. In België worden nog 116 mensen vermist na de watersnood. Gisteren stond dat aantal nog op 70. Er zijn 31 doden. Aan het begin van de middag was er in Verviers een herdenking. In drie rechtszaken over de vergunning voor het circuit van Zandvoort moet het onderzoek worden heropend, heeft de rechtbank bepaald. De Formule 1 Grand Prix van Zandvoort staat gepland voor het eerste weekend van september. Het is onduidelijk of er voor die tijd een uitspraak is. Het weer, geleidelijk overal stapelwolken. Vanavond nog lang aangenaam. Morgen periode met zon en 22 tot 26 graden. Yeah, I feel good with your loving Cause I feel good when you show me around Yeah, I feel good while you're running I feel good with your loving Yeah, I feel good with your Walking loving Walking around, I feel my body shake It's trembling, but now Every motion that you make will lift me off the ground And you know I'm so damn happy around I can't control my shame hoofdletter Van Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits. Eddie Quenza, we don't stop. Voorbij de Raris, voorbij de Rovers. Maar in de winter ben je mijn zomer. Het maakt niet uit, want ik heb het voor je over. Ja, het maakt niet uit, want ik heb het voor je over.